De partijloze Bierlein gaat de regering leiden tot de verkiezingen in september. Ze is nu nog president van het Constitutionele Hof... Daar zou ze eind dit jaar vertrekken omdat ze binnenkort 70 wordt. De maximumleeftijd voor rechters bij het Hof. Op de A12 is een chauffeur klemgereden door medeweggebruikers. De man van 32 slingerde volgens Omroep Gelderland over de snelweg... wisselde alsmaar van rijstrook en reed met verschillende snelheden. Later bleek hij onder invloed te zijn van cocaïne. De politie is zeer te spreken over de actie van de klemrijders. In dit geval was het volgens de politie noodzakelijk dat iemand ingreep. Het rijbewijs van de roekeloze chauffeur is ingevorderd en zijn auto is in beslag genomen. De pendelbus tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het station in Emmen... heeft de afgelopen twee weken 1500 passagiers vervoerd. De busverbinding werd ingesteld nadat op de gewone buslijn... bepaalde asielzoekers problemen veroorzaakten. Buschauffeurs werden geïntimideerd en bedreigd... en er was sprake van overlast voor de passagiers. De Tweede Kamer stemde uiteindelijk in met een proef van drie maanden... met een aparte pendelbus voor de asielzoekers. Het Utrechtse sportpark Torbekkenlaan is vanmiddag omgedoopt tot Sportpark Wesley Snijder. De voetballer zelf onthulde samen met burgemeester Van Zanen de nieuwe naam van het complex in de wijk Ondiep. Tot zijn verrassing kreeg de geboren Utrechter ook een lintje. Hij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Snijder bedankte een groot aantal mensen onder wie zijn vrouw Jolante. Het weer bewolkt met later vanmiddag in het westen nu dan zon. Het is 17 tot 20 graden.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 I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing are you holding me up? Now I'm strong enough for both of us. Both I am a giant.